9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Groningen wordt vandaag meer duidelijk over de manier waarop de schade van de aardbevingen moet worden aangepakt. Nationaal coördinator Alders komt met plannen om gebouwen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de regionale economie te versterken. Door gaswinning zijn er in de provincie Groningen al zo'n duizend aardbevingen geweest. Naar verwachting moeten de komende jaren tienduizenden woningen, scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere monumentale gebouwen worden verstevigd. ING heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De bank boekte een netto-winst van ruim 1 miljard euro, 7% meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. ING hoefde minder geld opzij te zetten voor riskante leningen en wanbetalers. Volgens topman Hamers is vooral bij de gewone bankzaken duidelijk te zien dat het beter gaat met de Nederlandse huizenmarkt en de economie. Slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg krijgen meer tijd om een schadeclaim in te dienen. De regeling zou dit jaar aflopen, maar wordt nu verlengd tot februari 2017. De regeling is ingesteld na een kritisch rapport van de commissie Samson drie jaar geleden. Daarin stond onder meer dat uit huis geplaatste kinderen niet genoeg beschermd werden tegen seksueel misbruik... en dat de overheid, instellingen en pleegzorg tekort zijn geschoten. De overheid komt in het voorjaar met een campagne om jongeren en hun ouders te wijzen op de gevaren van drugs. Volgens staatssecretaris Van Rijn weten ouders veel te weinig over het drugsgebruik van hun kinderen. Zo weten ze niet dat ecstasy vooral bij hoogopgeleide jongeren populair is. En ook niet dat de pillen tegenwoordig niet meer zo duur zijn en dat er veel meer MDMA in zit dan vroeger. Van Rijn maakt zich zorgen over wat hij noemt de normalisering van drugsgebruik tijdens het uitgaan. En daarom start hij de campagne. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt en in de westelijke helft van het land wat regen. Later ook op andere plaatsen. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt en bijna overal droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A4... Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Bad of het Dorp, 6 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein, 13 kilometer... Na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. De linkerrijstrook is staat dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum.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 Man need to eat. Run antelope. dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things. Freedom, freedom, freedom, freedom. freedom. freedom. freedom. Every time I think of you, it always turns out good.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 bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy. It's my first ride. I know the cake looks funny, Daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something.